Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tripje naar Australië kun je komend jaar wel vergeten. Het land overweegt pas halverwege of zelfs eind volgend jaar weer open te gaan voor bezoekers heeft de minister op tv gezegd. Je hoort correspondent Maaike Weijers. Ja, Australië wil kosten wat het kost coronabesmettingen onder controle houden. Daarom zijn de grenzen van Australië ook al sinds het begin van de pandemie op slot. Vooral toeristen komen er niet in. Mensen met een werkvisum of een Australisch paspoort nog wel. Eigenlijk wilde Australië de grenzen dit jaar weer opengooien maar het schiet niet echt op met prikken. Ze hadden gehoopt dat in oktober al redelijk wat mensen gevaccineerd zouden zijn. Het lijkt er nu op dat dat pas eind 2022 gebeurt. Dus eh, daarom blijven die grenzen dicht. Gaan komend jaar waarschijnlijk meer mensen studeren aan de universiteit en minder op het hbo. Dat zien de scholen aan de aanmeldcijfers. Het komt doordat er meer scholieren VWO-examen doen, meer hbo'ers doorstromen en er meer internationale studenten onze kant op komen. De topscorer van de eredivisie krijgt vanaf dit seizoen de Willy van der Kuilen trofee. Die Nederlandse oud-topscorer alle tijden overleed vorige maand. Hij knalde er in de eredivisie maar liefst 311 doelpunten in. Wie de trofee dit jaar pakt is nog niet duidelijk. Volgende week wordt hij uitgereikt. En de nieuwe single van Coldplay heeft een bijzondere première gekregen in de ruimte. De Britse band liet het liedje de allereerste keer horen aan een astronaut aan boord van het internationale ruimtestation ISS. In een videoverbinding legden ze hem uit waarom. We sent you uh, some music because right now we we aren't able to play for anybody on earth. So we thought we'd just play for you. <laughs> Thanks for that, guys. astronaut vertelde dat hij aan boord enorm kan genieten van muziek. I put on my my earset, I play some music, and I just float. You know, you let yourself float in the station, and that's really really cool. Met zijn koptelefoon op zweeft hij door het ruimtestation. Het weer nog op de meeste plekken droog en zonnig. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit weekend meer kans op regen en het wordt ook warmer. Zondag kan het zelfs 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de Afstadijk, de A7, richting Zurich, een kwartier vertraging bij Dijk.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 Yeah, uh, c'est si, si, si, si, si. Oh, baby, it's the you dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De doelstelling om eind volgend jaar 10.000 flexwoningen te hebben gebouwd... wordt lang niet gehaald, zegt de koepel van woningcorporaties Edus bij BNR. Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen in de fabriek gemaakt... en bedoeld voor onder andere starters en statushouders. De Israëlische grenspolitie en een Israëlische militair hebben twee Palestijnse mannen doodgeschoten bij de grens met de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens Israël wilden de Palestijnen een aanslag plegen op de grenspolitie. En New York is van plan toeristen te vaccineren met het Janssen-vaccin. We zorgen ervoor dat mensen een ingebouwd souvenir mee naar huis kunnen nemen, schrijft het stadsbestuur op Twitter. Het weer nog vrijwel overal droog vanmiddag, aardig zonnig. Het wordt 10 tot 13 graden. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wil dat met zo gaat. We staan bij elkaar en nu is het nog stil, maar bij iedere brandte vraag het zo kan, dus ik heb niks om handen vandaan. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus altijd een gevaar. Ik ben niet echt bang en de angst is vooral vandaag. Maar morgen is daar. En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaag. misverstand is dat niemand nog iets kan, dus ga. with a mic in a hand. Let's cut and stump into the jam. Like a bow from the blue, i break it too.